uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand bij een afvalverwerker in Rotterdam-Botlek is weer opgeleid. Het vuur ontstond gisterochtend in een loods vol huisvuil. Later op de dag meldde de brandweer dat het vuur onder controle was... maar gisteravond sloegen de vlammen toch weer uit de afvalberg. Blussen gaat moeilijk door de hitte. Daarom laat de brandweer het vuur nu door het dak gaan... zodat er van buitenaf kan worden geblust. Dat kan wel tot rook- en stankoverlast leiden... in het gebied tussen Vlaardingen en Maasluis. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van de brand zijn... voor de afvalverwerking in de regio. Het kabinet moet snel een noodplan maken voor mensen bij wie de energierekening deze winter snel zal stijgen. Het prijsplafond en de energietoeslag verdwijnen vanaf volgend jaar. En de meerderheid van de Tweede Kamer vreest dat veel mensen het dan moeilijk gaan krijgen. Bleek aan het eind van de algemene politieke beschouwingen. Het kabinet voelt er zelf niets voor om met een noodplan te komen. Maar dat moet nu wel van de Tweede Kamer via een aangenomen motie van DENK. President Zelensky heeft bij zijn bezoek aan president Biden in het Witte Huis miljoenen aan steun opgehaald. Maar hij krijgt vooralsnog niet de texan raketten waar hij al maanden om vraagt. Biden beloofde wel dat de VS volgende week Abrams-tanks levert... en dat de Oekraïense luchtverdediging wordt versterkt. Ajax heeft zijn eerste groepswedstrijd in de Europa League gelijk gespeeld. Tegen Olympique Marseille werd het in de Johan Cruijff Arena 3-3. In de Conference League gaf AZ in Bosnië een 3-0 voorsprong uit handen. De Alkmaarders verloren uiteindelijk met 4-3 van Schrinski uit Mostar. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met vooral in het westen van het land enkele buien.